Ember Brandsen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg tot meer dan 3700. Dat aantal zal nog verder oplopen omdat met veel bergdorpen nog geen contact is geweest. Een bestuurder uit het zwaar getroffen Gorka-district zegt dat sommige dorpen vrijwel helemaal zijn verwoest. Hij zegt dat er dringend hulp nodig is, ook omdat sommige mensen geen eten meer hebben. In de hoofdstad Kathmandu hebben veel mensen de nacht in provisorische tentjes doorgebracht uit angst voor nieuwe naschokken. In Pakistan zijn zeker 44 mensen omgekomen door een tornado. Tientallen mensen worden nog vermist. Het noodweer sloeg toe in het noordwesten van het land. Daken zijn van gebouwen geblazen en er zijn bomen en elektriciteitspalen omgewaaid. Ook zijn gebouwen ingestort. Het leger is naar het gebied gestuurd om te helpen bij het reddingswerk. Door het noodweer loopt ook de Pakistanse noodhulp aan Nepal vertraging op. In Dordrecht is Koningsdag Nieuwe Stijl in volle gang. Het programma ging van start met een grande parade van schepen. Koning Willem-Alexander en zijn familie hebben een lange stoet van historische en moderne boten aan zich voorbij zien trekken. Alle schepen brachten een verjaardagsgroet aan de koning die vandaag 48 is geworden. Vervolgens was er in de Grote Kerk een Bachconcert. concert in Graven zijn de Koningsdagfestiviteiten aangepast na de grote brand van vannacht. Het Palazzo Theater in het historische centrum brandde daaruit. De gemeente Graven heeft een noodverordening afgekondigd om te voorkomen dat mensen te dicht in de buurt van het theater komen. De feestelijkheden gaan in afgeslankte vorm verder. Vorige week was het Palazzo Theater in Graven ook al doelwit van een overval. Het weer, het blijft vanmiddag overal droog met veel zon in het westen, noorden en midden van het land. In het zuidoosten en oosten is het bewolkt. Bij zee en op de Wadden is het zo'n 10 graden. In het binnenland loopt de temperatuur op tot 13 graden.